Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog altijd geen winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In vijf staten zijn ze nog druk bezig met het tellen van de stemmen. In de meeste liggen Joe Biden en Donald Trump nek aan nek, zien ze ook bij CNN. I have never seen anything like this. I mean, it, having one state this close is one thing. Having four this close. Biden heeft nu 264 kiesmannen, Trump heeft er 214. Dat betekent dat Biden nog maar één staat nodig heeft voor de winst. Er wordt nu vooral gekeken naar de staat Georgia, zegt correspondent Marieke de Vries. Daar is eh, inmiddels 99 van alle stemmen geteld. En het verschil tussen beide kandidaten is gekrompen tot nog maar 800 stemmen. Wint Biden daar, dan is hij de nieuwe president. Duurt waarschijnlijk nog wel even voordat er een definitieve uitslag is. De helft van de mensen die is opgepakt na de aanslag in Wenen is eerder al eens veroordeeld. Onder meer vanwege terrorisme. Bij de aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad werden maandag vier mensen doodgeschoten. De dader werd later door de politie gedood. Wat de 16 verdachten met de aanslag te maken hebben, is niet duidelijk. Zo klonk het gisteravond in Rotterdam. Agenten werden daar bekogeld met zwaar vuurwerk. Feyenoord-supporters liepen door het centrum en staken vuurwerk af. Ze wilden hun club steunen voor de Europa League-wedstrijd tegen het Russische CSKA Moskou. Twee ME'ers liepen gehoorschade op. Zeven mensen zijn opgepakt. Vijftien anderen kregen een boete omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. En meer vuurwerknieuws. Ook de politie wil een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. Want door corona hebben hulpverleners het tijdens de jaarwisseling dit jaar al druk genoeg. We zien wel zo'n beetje elk jaar dat 81% eh, van het letsel veroorzaakt wordt door consumentenvuurwerk. Misschien neemt het wat af, maar je moet gewoon grosso modo kijken naar de oproep die die eerste hulpartsen doen. En die zeggen gewoon wij kunnen het op dat moment er niet bij hebben. Ook burgemeesters willen dat er dit jaar een vuurwerkverbod komt. De staatssecretaris gaat erover nadenken, maar dat duurt nog wel even, zegt ze. Het weer de dag begint koud, vooral in het zuiden. De zon komt er steeds vaker doorheen. Uiteindelijk wordt het 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Tussen Amsterdam en Haarlem rijden minder treinen. Dat komt door een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie.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 I wanna, I wanna rock right now. feel it in my head, my shoulders, knees, and toes, my bones. Your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees, and toes, my bones. You're keeping me from feeling. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn nog altijd ongekend spannend. Alle ogen zijn nu gericht op de staat Georgia... die elk moment met nieuwe voorlopige uitslagen kan komen. Zonder Georgia heeft Trump geen kans meer op de eindzegen. Acht van de 16 opgepakte verdachten van de aanslag in Wenen... waren al eerder veroordeeld. Ze werden onder meer veroordeeld voor terroristische vergrijpen. En een verwarde man met een scherp voorwerp op zak is een week geleden aangehouden... bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Die is nu pas bekend geworden. De politie heeft de man naar de opvang verwarde personen gebracht. Het weer nog, eerst op veel plekken grijs en koud. Later in de ochtend breekt de zon vaker door. Bij een zwakke zuidoostenwind wordt het vandaag 9 tot 12 graden. like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion.